In 2008 was dat gestegen tot 49 procent. Dat blijkt uit onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie. In Afrika en Zuid-Amerika is bijna geen enkele abortus veilig. Ze worden gedaan onder slechte omstandigheden of door iemand die er niet voor is opgeleid. Dit kan leiden tot bloedingen, infecties, onvruchtbaarheid of de dood van de moeder. De film Sonny Boy naar het boek van Annette van der Zeil is afgevallen in de race om de Oscars... De film komt niet voor op de shortlist van negen kandidaten voor de beste niet-Engelstalige film. Kanshebbers zijn nog wel de Belgische film Runskop en de 3D-dansfilm Pina van de Duitse regisseur Wim Wenders. Volgende week worden de vijf uiteindelijke nominaties bekendgemaakt en de Oscars worden op 26 februari uitgereikt. De laatste Nederlandse nominatie voor beste niet-Engelstalige film was Paradise Now van Hani Abu Assad in 2005...